Jobboot met het NOS Journaal. De Europese beurs nieuwe handelsweek begonnen. De meeste beurzen staan voor de elfde dag op rij diep in het rood. Maar de gevreesde zwarte maandag is het nog niet geworden. De verliezen lopen op van 1 tot zo'n 3 procent. In Parijs, Londen en Frankfurt zijn de verliezen iets kleiner. Vanochtend was er nog een korte opleving. Verderweg goed nieuws kwam uit Spanje en ook Italië. Daar is de rente op staatsobligaties gedaald. De politie in Londen heeft naar aanleiding van de rellen van de afgelopen nacht meer dan 100 mensen opgepakt. Vooral in de wijk Enfield, zo'n 8 kilometer ten noorden van de wijk Tottenham, was afgelopen nacht erg onrustig. Er werden ruiten van politiewagens vernield en winkels geplunderd. Zaterdagavond was in de wijk Tottenham een grote betoging die uitliep op rellen. Het protest was gericht tegen de politie die vorige week een 29-jarige buurtgenoot heeft doodgeschoten. In Australië is een Rooms-Katholieke geestelijke veroordeeld tot 14 jaar cel voor seksueel misbruik van kinderen. De man werkte als leraar op verschillende basisscholen. Tussen 1969 en 1988 misbruikte hij zeker 11 jongetjes in de leeftijd van 8 tot 11 jaar. De priester zit al in de gevangenis een straf uit voor andere gevallen van misbruik van jonge leerlingen. Mannen tussen 25 en 45 jaar worden het zwaarst getroffen door de economische crisis. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in het tweede kwartaal 99.000 mannen zonder baan zitten. Een verdubbeling vergeleken met drie jaar geleden. De stijging komt voor een groot deel doordat mannen vooral werken in sectoren waar de klappen vallen, zoals de bouw en zakelijke dienstverlening. In Zimbabwe zijn twee martelkampen bij een van de grootste diamantmijnen ter wereld. Dat blijkt uit een reportage van de BBC. In de geheime complexen die bestaan uit tentenkampen, met prikkeldraad eromheen, worden volgens de BBC gevangenen die er in mijnen werken stelselmatig gemarteld. Ze worden geslagen, er worden honden op hen losgelaten en vrouwen worden verkracht, zeggen ex-gedetineerden. Het weer buien met kans op onweer, maar ook af en toe zon. Temperatuur vandaag rond 19 graden. Dit was... Dit Zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet bij knooppunt Benelux. Twee kilometer na een ongeluk.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 Ik niet met volle teugen tongetjes. Met een bakkie erbij. Welke tent eh, zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf even eh, gewoon eh, hier, als je niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen.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 Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé.